Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië heeft de stand kwamen Saoedische gevechtsvliegtuigen meteen weer in actie. Met name in de provincie Aden vielen ze doelen van de Houthis aan. De Sjiitische rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. De Soenitische president zit in Saoedi-Arabië. Daar is nu ook een vredesconferentie bezig, maar de Houthis doen daar niet aan mee. In de Amerikaanse stad Waco in Texas zijn bij een schietpartij tussen motorbendes zeker negen doden gevallen. Het gebeurde in een restaurant genaamd Twin Peaks. Bij de schietpartij waren leden van drie motorbendes betrokken. Eerst werd er met handen en voeten gevochten, vervolgens met kettingen en messen en tot slot met vuurwapens. De politie van Waco was toen al aanwezig en loste ook schoten. Het vuurgevecht verplaatste zich uiteindelijk naar de parkeerplaats. Het lijkt erop dat alle slachtoffers lid zijn van de drie motorbendes. Hoofdredacteur Jules Paradijs vertrekt per direct bij de Telegraaf. Aanleiding is vermoedelijk een conflict met de directie van de Telegraaf Mediagroep... die verschillende katernen van de krant, zoals Telesport en Privé, wil verzelfstandigen. De redactie verzet zich daartegen. Ook heeft Paradijs bezuinigingen tegengehouden... die volgens de directie nodig waren om de verliesleidende krant weer winstgevend te maken. Volgens de Telegraaf Mediagroep zijn beide partijen nu overeengekomen dat Paradijs zijn functie neerlegt. Andere leden van de hoofdredactie nemen zijn taken waar. Jules Paradijs heeft 29 jaar bij de Telegraaf gewerkt, waarvan 6,5 jaar als hoofdredacteur. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 5 en 10 graden. Overdag is het bewolkt en gaat het van het noordwesten uit regenen. In het zuidoosten eerst nog wat zon, daar kan het 18 graden worden.